van 5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister van de Steur wil teruggekeerde jihadstrijders... die verdacht worden van een terreurmisdrijf langer kunnen vasthouden. Hij wil, op verzoek van de Tweede Kamer, dat wettelijk wordt vastgelegd... dat de voorlopige hechtenis met 30 dagen kan worden verlengd. Nu is dat maximaal 20 dagen. Op die manier moet worden voorkomen dat jihadverdachten vrijkomen... als het onderzoek nog niet klaar is. In het aardbevingsgebied in Italië wordt nog steeds onder het puin gezocht. Maar de kans dat reddingswerkers overlevenden vinden wordt steeds kleiner. In twee van de vier zwaarst getroffen dorpen zijn alle vermisten inmiddels gevonden, dood of levend. Het officiële dodental staat na de beving van gisteren op 241. Maar de Italiaanse overheid vreest dat het aantal nog zal oplopen. De politie heeft een wiskundedocent opgepakt wegens ontucht. De man van 28 zou meisjes in de leeftijd van 12 tot 16 hebben misbruikt. Volgens de OM benaderde hij de leerlingen op scholen in de regio Rotterdam waar hij les gaf. Hij stuurde seksueel getinte berichten en kreeg soms foto's en filmpjes terug. Om die reden wordt hij ook beschuldigd van het bezitten en maken van kinderporno. Turkije heeft het offensief in het noorden van Syrië uitgebreid. Het land probeert IS te verdrijven uit de grensstad Jarablus... en tegelijkertijd te voorkomen dat Koerdische milities die stad innemen. De Turken hadden gisteren al tientallen tanks gestuurd... om de vrije Syrische rebellen te helpen bij de aanval op Jarablus. En daar zijn nu nog tien tanks aan toegevoegd. Het kabinet wil het makkelijker maken om in te loggen op websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Nu kan dat alleen met een DigiD. Straks moet dat ook kunnen met een identiteitskaart of een rijbewijs. En ook denkt het kabinet aan inloggen met een bankpas of een bankapp. Het weer, veel zon en 30 tot 35 graden. Morgen zon met wat sluierbewolking. In de kustprovincies wordt het dan 26 graden. verder landinwaarts boven de 30. In het weekend blijft het warm. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten. 10 kilometer, bijna een kwartier vertraging. Na een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 11 kilometer. Vertraging is nu nog een kwartier, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Na een ongeluk op de A7 van Zaandam naar Horen bij Avenhoorn 11 kilometer. Vertraging ruim een half uur. De rechterrijstrook staat dicht. Ook een aanrijding op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij knoop het Gouwen. Daar staat 9 kilometer file achter met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A15 Europort richting Rotterdam na een ongeluk bij Hoogvliet, 7 kilometer. Ruim 20 minuten vertraging. Twee rijstroken daar zijn afgesloten. Er was ook een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht staat nog wel 6 kilometer file met een kwartier vertraging, maar alle rijstroken daar zijn weer vrij.